Clemens Peters met het NOS Journaal. De ad vinden dat het proces tegen hun cliënt moet worden gestopt. Ze zeggen dat ze e-mails hebben waaruit blijkt dat een vrouw die door Weinstein verkracht zou zijn... in de jaren daarna een relatie met hem heeft gehad. De jury die destijds oordeelde dat Weinstein moest worden vastgezet... had die e-mails niet gezien. En dus heeft hij volgens zijn advocaten geen eerlijk proces gehad. In de Mexicaanse stad Ciudad Juarez zijn de afgelopen dag elf vermoorde mensen gevonden. De acht mannen en drie vrouwen zijn volgens een plaatselijke krant opgehangen. Justitie houdt er rekening mee dat hun dood te maken heeft met drugs. Ciudad Juarez ligt op de grens met de Verenigde Staten... en is een belangrijk handelscentrum voor drugsbendes. De stad is een van de gewelddadigste in Mexico. Onbekenden hebben vannacht in Utrecht een pinautomaat opgeblazen. De ravage op het Smaragdplein is groot. De gevel van het pand waarin de automaat zat is verwoest... en van omliggende winkels en woningen zijn ruiten gesneuveld. Buurtbewoners hoorden om twee uur een enorme klap. Vermoedelijk zijn twee gestolen auto's gebruikt als barricade. Het is niet duidelijk of er geld is verdwenen. Voor de kust van Terschelling is een haai gespot. Het dier zwom vlak bij de kust in het ondiepe water van de Noordzee. Een wandelaar maakte een foto. Het blijkt om een gevlekte, gladde haai te gaan. Dat is een soort die niet gevaarlijk is voor mensen. Hij heeft stompe tanden en eet vooral krabben en kreeften. In de jaren 70 kwam deze haaiensoort ook al voor in de buurt van Nederland...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 Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por ver. yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama, cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra.